Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een boot met tientallen migranten is gezonken voor de Griekse kust. Drama gebeurde vannacht en er wordt nog met man en macht naar overlevenden gezocht... vertelt correspondent Thijs Kettenis. De Griekse kustwacht heeft tot nu toe 29 mensen gered. Allemaal mannen, eh, vooral uit Afghanistan, maar ook uit Irak en Iran. die hebben de kustwacht verteld dat er op het moment van de schipbreuk... tussen de 60 en 80 mensen aan boord waren. En volgens de kustwacht was de boot veel te klein voor dat aantal opvarenden... Eh, en hadden ook de meeste van hen geen zwemvest aan. De boot zou onderweg zijn geweest naar Italië. Een Nederlands marineschip heeft een flinke drugsvangst gedaan in de buurt van Bonaire. De bemanning viste meer dan 1600 kilo marihuana uit de zee. Smokkelaars hadden de drugspakketten overboord gegooid toen ze doorkregen dat ze werden achtervolgd. Acht mensen zijn opgepakt. Een klein probleempje met de zelfrijdende functie van Tesla-auto's. Volgens een organisatie die de veiligheid van die systemen test... zien de auto's kinderen over het hoofd. Tijdens de test werden er poppen van een kleuter op de weg gezet. Meerdere zijn vol aangereden, zegt die organisatie op Twitter. In Nederland mag je de automatische piloot sowieso niet gebruiken op de openbare weg. En verdrietig dierennieuws. De afgelopen dagen zwom er een witte dolfijn in de Seine in Parijs. Helemaal uit de richting natuurlijk. Het dier werd vanochtend uit de rivier getakeld, maar heeft de reddingspoging niet overleefd. De actie werd live op tv uitgezonden, vertelt onze correspondent. De televisie deed live verslag. Operation à haut risque, c'est tout simplement inédit in France. Een mega-operatie met 80 mensen die meewerken aan het vangen en transporteren van de 800 kilo wegende beluga, ongekend in Frankrijk. De dolfijn zou vandaag in een koelwagen naar de Franse kust worden gereden. Daar zou hij aansterken in een soort zwembad, maar dat is dus niet goed gegaan. Het weer volop zon en warm, 24 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Morgen nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. like the wind through my tree.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 Ik ben vandaag begonnen met She's Like the Wind van Patrick Swayze, gevolgd door Ed Sheeran met Shape of You. De volgende is Walk Away René. Ik weet dat ik iemand daar heel veel plezier mee doe. Van de Four Tops. Alweer een verzoekplaat Dansen en Bewegen voor Senioren. Onder leiding van Connie Lodewijk, voetjes van de vloer en dat is goed voor lichaam en geest. Dansen houdt je lijf fit. Een uitdaging met veel humor en blijdschap. Na afloop is er mogelijkheid voor koffie of thee. 10 euro voor de hele maand augustus. Vrijdag 27 augustus van kwart over 10 tot kwart over 11. De volgende in de lijst is What's a Woman? vaya con Dios. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De Ramrods was een Amerikaanse instrumentale popgroep in de late jaren van 1950 en 1960. In 1961 scoorden ze een hit met een versie van het nummer Riders in the Sky. Eind 1960 namen ze een instrumentale arrangement op van Riders in the Sky, een nummer geschreven door Stan Jones dat in 1949 een grote hit was voor Vaughan Monroe.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 De kosten kost helemaal niets. Inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden via l.oudendijk plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 3380 3279 06 33 3279. En het is vrijdag 12 augustus van 10 tot 12 uur. En de locatie? De Blauwe Tram. De volgende in de lijst is Jack en David Questa met Hero. Little girl, only 17 years old. is de gemeenschappelijke voorouder van de mens en de aap. Waarschijnlijk was er zo'n gemeenschappelijke voorouder, waarna twee afstammingslijnen ontstonden. De een leidde naar de mens, de ander naar de chimpansee of de bonobo. Wanneer de splitsing plaatsvond, dat is niet goed duidelijk. Schattingen variëren van 6 à 7 miljoen tot zelfs 13 miljoen jaar geleden. Een naam, een gezicht, die heeft die voorouder dan ook niet. In 2001 werd in de woestijn van Tjaad een deel van een schedel gevonden... van een soort die 7 miljoen jaar geleden zou hebben geleefd. De onderzoekers zagen het als een voorouder van de mens van vlak na de afsplitsing. Of, opperige sommigen, was het die gezamenlijke voorouder zelf. Om daar duidelijkheid over te krijgen zijn meer botresten nodig. Of misschien is er met moderne technieken meer over te zeggen aan de University of Cambridge in Engeland worden gewerkt aan computermodellen die uiteindelijk een virtueel 3D-model moeten maken van de gezamenlijke voorouder. Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstij aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het, flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een diepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem. Voor hem. Hey, boerenkanoe. boeren, boeren boeren, boerenkanoe. Boerenkanoe, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok boeren, boeren, boeren, brak. Kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee. Maak me, maak me, maak me, maak me een beetje blij. Doe het dan, doe het dan, lekker boerenstart. Maar ja, de tamme boerenzoon lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn wijd voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten traan. Om de stoere boerenknul met zijn heel herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een bediepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem, voor hem. Hey, boerenkanul, boeren, boeren, boeren, boerenkanul. Boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boeren, boeren, boeren, boerenbrok. Kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem dan, mee in de groene vee Maak me, maak me, maak me make you blij. Doe het dan, doe het dan, boera boera Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden en als een geit op een haverkist dacht zij bij de lijn. Nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknoop. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn raap. Hey, boerenkanul. Boeren, boeren, boeren, boerenkanul. Boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak. Boeren, boeren, boeren, boerenbrak. Kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan. Mee in de groene wei. Maak me, maak me, maak me. Maak me een beetje blij. Doe het dan, doe het dan. Lekkere boerenstuk. Toen kuste de wilde stadse meid. De tamme boerenzoon op de platte bek ze zei. Hey, boerenkanul, boeren, boeren, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boeren, boeren, boeren, boerenbrak, kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene weg. grensverleggend. Optimaal. ZFM. Waren waren achtereenvolgens De Tamme Boerenzoon van André van Duin en ABBA, Sitting in the Palm Tree. Reisverhalen. Je kunt niet altijd letterlijk op reis. Als jij in de zomermaanden in Zandvoort vertoeft en toch een tripje over de grens wil maken, kom dan luisteren naar één van de onderstaande reisverhalen. De kosten zijn 2,50 inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden via L l.oudendijk at plus.zandvoort.nl l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of via 06 3380 3279 06 3380 3279 en het is maandag 15 augustus van 2 tot half 4. Deze keer is het Dana Kannegieter over Tsjechië. De locatie is de blauwe tram.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 Poëzie vertalen is een kunst. Poëzie vertalen is balanceren op een evenwichtsbalk tussen twee culturen. We lezen en bespreken Nederlandse gedichten en de Spaanse versie van gerenommeerde vertalers. En zullen zien hoe ze met het evenwicht zijn omgegaan. De kosten 2,50, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Voor meer informatie of aanmelden via l.oudendijk at of bel met telefoonnummer 06 3380 3279. 06 3380 3279. En het is vrijdag 19 augustus van 2 tot half 4. Locatie Bibliotheek Zandvoort. En de volgende in de lijst is De Dijk.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 In de jaren 80 presenteerde Bart Peters al diverse programma's op de Nederlandse televisie. In 1986 moest hij in een personality show Tears in the Morning van de Beach Boys zingen. Hij werd daarbij bijgestaan door Jan Leijers en Paul Michiels. Door het succes van het optreden werd tijdens de zomer van 1988 een tournee door de Nederland gepland onder de naam Bart Peters en de Radio's wat in de praktijk eigenlijk Bart Peters en Soul Sister was. Hier zijn de radio's met She Goes Nana.